Drie keer zoveel als het jaar daarvoor. De stijging komt volgens het coördinatiecentrum, mede doordat politie en justitie meer aandacht hebben voor prostitutie bij mannen. Ook werden er meer mannen geronseld om in de land- en tuinbouw en in de bouw te werken. De man die wordt verdacht van vier steekpartijen in Lelystad heeft bekend. Hij verklaarde dat hij gewoon mensen wilde steken. De man van 25 werd bekend als Jack de Prikker. Hij koos zijn slachtoffers willekeurig uit. Een van hen overleed, de drie anderen raakten zwaar gewond. De verdachte werd twee weken geleden aangehouden in een psychiatrische kliniek in Heilo. Daar zat hij vanwege een steekincident in een opvanghuis in Amsterdam. De rechtbank had hem in de kliniek geplaatst omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Zo'n 200 ambtenaren van de gemeente Rotterdam beginnen morgen met het hertellen van de stemmen die vorige week zijn uitgebracht bij de gemeenteraadsverkiezingen. Moeten meer dan 200.000 stemmen opnieuw worden geteld. Het gaat naar verwachting twee dagen duren. Gisteren besloot burgemeester Abu Taleb dat hertelling nodig is om alle twijfels rond de verkiezingsuitslag weg te nemen. Interieurontwerper Jan de is gearresteerd wegens betrokkenheid bij een fraudezaak in de vastgoedsector. De belasting zou voor zeker anderhalf miljoen euro zijn opgelicht. Vorige week werden al twee mannen aangehouden in dezelfde zaak. Die twee worden verdacht van valsheid in geschriften en van belastingfraude. Jan de werd deze week aangehouden. De autoriteit Financiële Markten heeft Fortis voor bijna 600.000 euro aan boetes opgelegd. Volgens de AFM heeft Fortis zich schuldig gemaakt aan marktmanipulatie... en het niet op tijd publiceren van marktgevoelige informatie. De boetes hebben betrekking op de periode voor de splitsing van Fortis. Het weer zonnig, in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt 4 tot 6 graden.